Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Tennister Kiki Bertens heeft voor het eerst de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi bereikt. In Parijs versloeg ze op Roland Garros in de achtste finales Madison Keys met 7-6 en 6-3. Bertens is op Roland Garros de eerste Nederlandse kwartfinaliste sinds Manon Bollegraf... die in 1992 in Parijs de laatste acht bereikte. Met haar plaats bij de laatste acht van een Grand Slam toernooi is ze de opvolster van Michaela Krajicek, die in 2007 op Wimbledon kwartfinaliste was. De Tweede Kamer wil extra geld voor taalonderwijs voor asielkinderen. Nu krijgen basisscholen budget voor één jaar onderwijs aan een vluchtelingkind. Daarmee zijn de taalachterstanden van deze kinderen niet weggewerkt, zegt een Kamermeerderheid van GroenLinks, SP, CDA, D66 en PvdA. De vijf partijen willen dat scholen ook een vergoeding krijgen voor het tweede jaar onderwijs dat ze aan vluchtelingenkinderen geven. VVD-staatssecretaris Dekker vindt één jaar geld per vluchtelingenkind genoeg. Hij vindt het ook belangrijk dat asielkinderen zo snel mogelijk doorstromen naar het reguliere onderwijs. In het noorden van Syrië zijn duizenden strijders met hulp van de Verenigde Staten bezig met een offensief tegen IS. Ze proberen een regio in handen te krijgen die cruciaal is voor de terreurgroep omdat die grenst aan Turkije. IS gebruikt het gebied als basis om strijders van en naar Europa te verplaatsen. Volgens de Amerikanen zijn bij het offensief vooral Arabische strijders betrokken en zijn Koerdische strijders in de minderheid. Daarmee zou tegemoet worden gekomen aan NAVO-bondgenoot Turkije. De huisarts uit Tuitjehorn, die zelfmoord pleegde nadat hij door de inspectie op non-actief was gezet, is ten onrechte geschorst. Dat oordeelt de Raad van State. Huisarts Tromp werd in 2013 op non-actief gesteld... nadat hij een terminaal zieke patiënt zoveel morfine had gegeven dat de patiënt overleed. De inspectie heeft niet duidelijk gemaakt waarom de schorsing zo plotseling was, zegt de Raad. Het weer veel bewolking, soms ook zon, vooral in het oosten en zuiden buien met onweer en hagel.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 Dat is iets waar ik al een tijdje behoorlijk door in de war ben. Sinds een jaar of vier, vijf ik weet niet precies wanneer het is begonnen. Zijn er heel veel mensen, en vooral heel veel vrouwen... die denken dat ik George Clooney ben. Dan kunt u een beetje stom om gaan zitten grinniken, maar... Laat ik heel duidelijk zijn, ik vind zelf ook helemaal niet dat ik op hem lijk. Ik bedoel, hij heeft geen bril, weet je, het is een hele andere man. Ik woon zelf in Amsterdam. Loop ik door Amsterdam of ik loop door, Rotterdam... of ik loop door, zoals laatst door Dublin, ik loop door Rome. En dan loop je daar bezig op iemand... Hé, hey, George Clooney! En dan zeg ik, nee. Jawel, u bent van een Nespresso-reclame. nee. Bijvoorbeeld, vroeger als ik naar, naar een café ging in mijn eentje. Dan stond ik vaak aan de bar, stond ik drie, vier, vijf uur alleen aan de bar. Eh, geen aandacht. En dan ga je op een gegeven moment een beetje in je neus grutten. En dat, dan valt er zo'n stukje in je bier. En, en, en, en dan ga je dan een beetje omheen drinken. Nou, gewoon man alleen aan de bar. Ik hoef het de meeste jongens niet uit te leggen. Maar, maar, maar, sinds, sinds die tijd eh, sta ik aan de bar en heb ik meteen zes, zeven, acht vrouwen omheen. Dat ik denk, ga eens weg een ander voorbeeld. Als ik vroeger op een feestje kwam, een feestje van de omroep, hè, bijvoorbeeld een feestje van de Vara of zo. Nou, dan komen er altijd jongens die wat meer met de meisjes gestoeid hebben dan ik. Dat weet ik ook wel. Dan zie je een Jeroen Pauw, je zou mezelf nooit over horen. Hè? Een knevel van de brink. Nou, we weten waar we het over hebben. Dat je denkt, hou je dochter binnen Andries is in de house. Weet je wat Nou en, die hebben normaal alle wijven om zich heen staan. En op dat feest, ik stond echt al die vrouwen van me af te meppen. En zij stonden in hun eentje een beetje jaloers naar me te kijken. En op een gegeven moment sta ik aan de bar. Zo helemaal alleen. En ik voel in mijn rug een paar tieten. maar ach, dat je denkt, wow, dit zijn tieten, joepie. Maar echt tieten zoals de god van Andries ze bedoeld heeft, zeg maar. Dus echt eerst van die, van die harde puntjes. En dan dat zachte werk erachteraan. En ook op gelijke hoogte. Dus niet één hier en één daar. Nee, echt zo. Pieten. En dan gaat zo'n hele warme, mooie vrouwenhand op mijn buik. Er komt een been omheen. Ik voel die warme muts hier tegen me aan. En in mijn oor zegt ze... Neem me mee, George. Neem me mee. ik draai me om. Ik zeg, Katja? Jij bent toch gewoon keurig getrouwd? Nu even niet, George. Nu even niet. En ze nam me mee naar buiten. Ze scheurde mijn blouse open. Ze kroelde door mijn borsthaar. En dat loopt ver door. Het was gênant. Het was gênant. En het kwam door mijn zelfbeheersing dat er uiteindelijk niets gebeurd is. <laughs> en... Uh... ik wil nog één verhaal erover vertellen. Half mei, half mei was ik in, in Venetië. En waarom was ik in Venetië? Dat was de première van een film. En dat was een film waar George Clooney zelf ook in meespeelde. En dat eh, was zo'n afterparty. En toen kwam ik voor het eerst van mijn leven kwam ik George Clooney tegen. En ik werd aan hem voorgesteld. En dat was voor mij best een raar moment. Dus ik zei, eh, 'Hoi, eh, ik ben Joep. En zei die Joep? Ik zei, ja. Nederlander? <laughs> ja. Joep van Teck? <laughs> ik zei, jawel. Komiek? <laughs> ja. Hij zei, ik ben zo blij dat ik u een keer ontmoet. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, er zijn zoveel mensen... Bandits. Nielsen de Lange, J.D. Meyer Met een eh, fantastische cover van het oude Dolly Parton succes eh, Jolene. Samen met Bos de Hos, whoever that is. En eh, als ik eerlijk ben jongens, nou ik vind niet dat onze Ilse onderdoet voor Dolly hoor. Echt niet. Dolly Parton dan hè. Eh, eh, geweldig, dit. Prachtige. Oh. Lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. lekker, en vandaag is dat van eh, de Boeddha op het strand. En eh, daar kun je lekker eh, je zen voelen. En Ingrid gaat even dit item voor u presenteren. Ga ja, dankjewel Ruud. bij ons in de studio Dave Paardenkoper. Goedemiddag. Ja, van, de naam is al genoemd. Ja, Boeddha Beach. Juist. <laughs> Strandtent 20A. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Hoe lang ben je al eigenaar van deze sinds vorig jaar oktober. Oh, dat is nog kort. Ja, eerste seizoen dat we draaien eigenlijk. Had je al horeca-ervaring? Ehm, ja, ik heb vroeger bij mijn, bij mijn vader gewerkt. Dus ja. Die had uh, eh, Stampavioen 15, wat nu Mango's is. was vroeger Bombini. En daar heb ik eh, een jaar of acht gewerkt. Dus, eh, ik had wel wat ervaring op gedaan. Ja. Maar als je het voor jezelf doet, is het toch altijd anders. Anders, <laughs> ja. heel anders, heel anders. Waarom heb je voor deze naam gekozen? Want hey, het is Willys volgens mij. Ja, het heet eerst Willys. En ja, Buddha Beach, ik dacht, leuke naam, lekker relaxed. En dat is ook iets wat we uit willen stralen. We willen niet echt de oosterse kant op. Maar eh, eh, ja, we willen wel gewoon de relaxedheid eh, uitstralen die bij de Boeddha past. En, ik denk dat als jij lekker naar het strand gaat, dat je gewoon echt naar een strandpafioen wilt. En ja, ik denk dat daar die naam prachtig bij past. Lekker relaxed. En, het klinkt vertrouwd, hè? En het klinkt vertrouwd, want vroeger had je in Zandvoort ook een boeddha, hè? Ja, een dancing was dat. Een dancing, ja. Een instinct, Boeddha club, klopt, ja. ja. Dus het klinkt voor Zandvoort dus heel, heel vertrouwd dan. Ja, dat is mooi. Klopt. Hoeveel mensen werken bij jou? Eh, dat is wisselend. Hangt er vanaf of het eh, rustig is of uh, druk. Hangt weer van het weer af natuurlijk. als het rustig is, kan ik ook alleen staan. Of soms met z'n tweeën of met z'n drieën. En als het druk is, ja, kan wel 10 tot 15 man werken. Nu heb ik ook een oproep gelezen dat jullie mensen nodig hebben. Is dat nog steeds zo? Ja, we zijn nog steeds op zoek naar bedienend personeel. ook voor het uitzetten van de strandstoelen. Eh, afwassers, eh, keukenpersoneel. Dus eigenlijk eh, iedereen is welkom die wil werken. Kom eventjes langs als je interesse hebt. Of kijk eventjes op onze website. We krijgen over twee weken een nieuwe website. Maar op onze huidige website staan wel contactgegevens. Dus kan je e-mailen, telefoneren of ja, kom gewoon even langs. Ja. Jullie hebben gekozen voor een oldschool interieur. Ja, dat klopt. Waarom? Ehm, nou, ik denk dat als je naar het strand eh, gaat, dat je gewoon lekker eh, wil genieten van het strand. En niet als je naar binnen loopt helemaal opgedirkt uh, wilt zijn. Dat je gewoon lekker in je zwembroek naar binnen kan en gewoon lekker wat eten of drinken kan bestellen. En daarvoor hebben we eigenlijk gekozen gewoon voor een lekkere relaxte uitstraling. Past ook weer bij de Boeddha. En ja, gewoon strand. Dus echt, we willen echt strand uitstralen. Ja, hebben jullie een uitgebreide menukaart? Ehm, nou, we hebben gewoon een lekkere lunchkaart met eh, diverse gerechten. En ook een eh, avondkaart met diverse voor- en hoofdgerechten en desserts. En waar ligt de prijs? Nou, ik denk dat we niet, eh, niet heel goedkoop zijn. Maar we zijn ook zeker niet heel erg duur. Dus ik denk dat we gewoon een mooie prijs hanteren. Oké. Hebben jullie een aparte ruimte voor feesten en partijen? Ook die hebben we. Ehm, die is beschikbaar van, vanaf 50 personen. En ja, ik eh, denk als je interesse hebt, kom even kijken naar de ruimte. En uh, ja, laten we kijken of we dan eh, een mooie aanbieding kunnen doen. Mogen ze ook eigen muziek meenemen? Of, ja, er, er, hangt daar een eigen geluidsinstallatie. Die kan je gewoon, daar mag je gewoon gebruik van maken. Oké, dat is mooi. Op 11 juni hebben jullie een bootcamp. Ja, klopt. Ja, dat is, Tijmen geeft die bootcamp. En ja, daar kan je je voor aanmelden via Facebook of ook via onze website. En dat is eh, om 9 uur begint dat. En dan is het uh, aansluitend eh, met een ontbijtje. Ja. Kost 10 euro. En dan ja, ga je eerst een uurtje bootcampen en daarna kun je lekker ontbijten. En moet het gereserveerd worden? Of ja, moet wel, ja? Je, moet, je, moet je wel aanmelden. Dat kan, het, kan het beste via Facebook. Ja. Zijn er nog meer evenementen op komst? Eh, er zijn eh, diverse evenementen. Ik kan alleen nog niet precies zeggen eh, wat het is, omdat het nog niet helemaal is ingevuld. Maar er komt zeker nog het een en ander aan. Sowieso oh, is de bootcamp elke maand, dus die komt regelmatig terug. we zijn ook aan het kijken voor andere dingen, zoals yoga en dat soort dingetjes. Maar dat is allemaal nog niet ingepland, dus daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Heb je ook een website? Ja, www.budabeach.nl. Zoals ik al zei, wordt die over twee weken helemaal vernieuwd. Daar zijn ze druk mee bezig. Eh, we hebben ook eh, Facebook. Dat is eh, www.facebook.nl slash Beach. En we hebben ook Instagram. En dat is Buddha Beach Zandvoort. En wat is je telefoonnummer? Ehm, ik heb een 06-nummer, dat is denk ik het anders. 0646005625. En anders uh, Hartstikke mooi. We gaan even een plaatje doen. En dan gaan we zo meteen de prijswinnaar bekendmaken. Ja, goed. Hoe vind je die? Prima. Goed, hè? Ja, ja. vind ik ook. Dit is Arno Guthrie. U kent hem uh, uit de film Woodstock. Daar zong hij dit liedje ook, maar toen live. Dit is de plaat. from London, from over the pole. Flying in a big airliner. Chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles. Bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please. Mr. Customs Man. Yeah, there's a guy with a ticket to Mexico. No, he couldn't look much stranger. Walking in a hall with his things and all. Smiling said he was the Lone Ranger. Coming into Los Angeles. Bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please customs man. zoon van Woody Guthrie. Hij zong dit liedje ook in de film Woodstock 1969. dat weet natuurlijk al heel lang geleden natuurlijk. Maar uh, daar deed hij het live. En hier hoort u gewoon de originele opname. Arno Guthrie, Coming into Los Angeles. En eh, ja, men gaat nu zometeen het spannende moment aanbreken. Hè? Het eh, moment suprême, zou ik maar zeggen. Dat u dus hoort wie, wie de prijs gaat winnen. En het is niet Ronaldo deze week. <laughs> Nee. het heeft al twee keer Het Is al twee keer geworden. Eh, ja, dat kan allemaal niet. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, nou Ingrid, ja. vertel het. Dave. Vertel het. Je hebt eh, twee prijzen beschikbaar gesteld. Dat klopt. Eh, twee cadeaubonnen van 25 euro. Ja, voor eh, Dat vinden we hartstikke leuk natuurlijk. Nou, heel erg mooi. Je mag er twee ja, uitkiezen. mag, ja. ik de keuze maken? Ja. Ik ga eventjes grabbelen. Stapeltje papier. Nou. De eerste winnaar is... Annette Westerburger. Gefeliciteerd, Annette. En dan gaan we naar de tweede. Nou, dat wordt deze. Ellie van Baren. Hartelijk gefeliciteerd, Ellie. We zetten de prijswinners op Facebook. En ook eh, nemen we even contact met jullie op. Ja, dat is, lijkt me goed. Ja. Annette Westerburger en Ellie... Eh, hoe heet ze nou weer? Ellie? Van Balen. Van Balen, oké. Nou, van harte gefeliciteerd namens uh, eh, CFM en namens de Lunch natuurlijk. En eh, doe er wat leuks mee met die prachtige waardebonnen van deze prachtige stand. En David, hartstikke bedankt voor je bezoek. Ja, geen dank. Dank je wel. leuk dat je aan onze actie meegedaan hebt. Tuurlijk. En we komen, ja, gauw kijken. Ja, ja, zeker. Zo is dat. Dankjewel, Dave. En we gaan lekker door met eh, muziek. En ik ga vast een klein voorproefje doen, eh, dames en heren. Want zometeen eh, hebben we natuurlijk eh, de vinyljaren. Hè? Dat weet u, ja, het is twee, jaar, twee uur lang vinyl. En het is vandaag een fantastisch album. Want de Golden Earring, of Golden Earrings kan je ook nog zeggen... die hebben onlangs op vinyl een 3-LP-set uitgebracht. De 50th Anniversary Album. En dat is geweldig. Eh, de hoes is prachtig mooi, met goud ingelegde letters. Maar het is ook, <laughs> dat is mijn gimmick natuurlijk, eh, het is ook eh, geperst op goudkleurig vinyl. Het is een driedubbele LP-set en ik weet nu al zeker dat ik hem in de vinyljaren niet helemaal kan draaien. Dus weet wat ik ga doen. Ik ga gewoon vast een beetje beginnen met de vinyljaren. Kan mij het schelen. Ja, bedoel, dat kan ik gewoon. En... Ehm, het is eh, ingedeeld eh, per eh, LP-kant wordt een periode behandeld. Dus, en het zijn natuurlijk zes LP-kanten. Dus het meest recente werk dat staat op LP-kant 6. En het meest oude werk, toen ze nog de Golden Rings heette... dat staat op LP-kant 1. Nou, zullen we dan maar gewoon die eerste hit van Golden Ring draaien? Doen we gewoon! Kunnen ons het tears come from my eye. You throw my love away. I wonder why. Now I am thinking, what's the reason could be? You said you got not love. What's a lie to me? You know I'd be dying if I should. like a luxury land. No matter who you'll be. Listen, baby, you can imagine to me now. You you want to be free like other people, so it's me right. And so if you want love me, don't stand in place while I love story. I ask you, I ask you now. Francisco. Francisco. En nog een mooi stereo ook, niet te geloven. Originele opnames gebruikt. En eh, dat staat garant, want het, LP, de, het album is onder andere eh, aan meegewerkt door Red Bullet, Joost de Draaier, oftewel Willem van Koten. En dat was toen de tijd eh, de platenmaatschappij van, van de Ering. Dus dat komt allemaal goed. Het is een prachtig document. En ik ga er dus de komende twee uur in de vinyljaren... ga ik er de mooiste nummers van draaien. En eh, die hoort u nu dus straks. Dit was Please Go uit 1965 van de Golden Earrings. Toen nog bestaande uit Frans Krassenburg, Jaap Eggermond, Rinus Gerritsen, George Koymans. En er was nog iemand bij. Eh, eh, maar dat weet ik even niet. Nou, dat komt allemaal goed. Dat ga ik u allemaal vertellen nog in, in de vinyljaren. Nu een nummer van de Florida Georgia Line. Oftewel een nieuwe, prachtige nieuwe plaat. En dat liedje dat heet Holy. Hé hey, ja, eh, hallo, ik vang op holy. Kom op, holy zo ja. Dit is hem. Prachtige mooie plaat. H.O.L.Y. When the sun had left and the winter came and the sky fall to only bring the rain, I sat in darkness, all broken hearted. couldn't find a day I didn't feel alone. I never meant to cry. Started losing hope, but somehow, baby, you broke through and saved me. Or it ain't days, from the darkest nights. You're the riverbank where I was baptized, cleansed from the demons that were killing my freedom. Let me lay it down, give me to you, get you singing, babe. Hallelujah, we'll be touching, we'll be touching heaven. You're an angel, tell me you're never leaving, you you're the first kind of church holy. Ja, de Florida Georgia Line was dat. En, eh, eh, oh ja, ja, nou, dat nummer dat heette gewoon eh, Holy. En we gaan naar het nieuws. Ja, want het is alweer zover. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol. Leegstandsbeheerder Camelot heeft woonruimte aangeboden in het leegstaande Haarlemse Vroom en Dreesbandband. Er zijn 1700 aanmeldingen binnengekomen voor de eerste etage. Hier bevinden zich diverse afsluitbare kantoor- en personeelruimtes... waar tijdelijk antikraak gewoond kan worden. Veel studenten, maar ook pas gescheiden mannen en avontuurlijke pensionado's staan hiervoor in de rij. De bewoners moeten voorzieningen met elkaar delen. Koken ze in kunnen ze in de voormalige personeelskantine. Volgens Bob de Vilder, woordvoerder van Kamelot, wordt er in de toiletruimtes één wc weggehaald... om plaats te maken voor een mobiele douche. Kamelot beheert nog vijf VND-branden in onder meer Leiden en Amstelveen. Om de statushouders in Zandvoort in contact te brengen met de inwoners van Zandvoort... is er een Facebookpagina opgericht met als titel... Welkom nieuwe statusburen in Zandvoort. Op deze pagina kunnen inwoners elkaar vinden en aangeven wat ze op het gebied van taal, ontmoeting, activiteiten en ondersteuning voor elkaar kunnen betekenen. Dit om onze nieuwe statusburen in te zetten als vrijwilliger of om hen te helpen aan een seizoensbaan. Ook is de pagina geschikt om vragen te stellen. De groep moderators is nog op zoek naar uitbreiding van dorpsbewoners die zich hierbij willen aansluiten. Ga naar de Facebookpagina en geef aan als je iets voor onze nieuwe buren kunt betekenen. Dinsdagmiddag is er een vrouw aan haar hoofd gewond geraakt... bij een ongeluk op de Leidse Vaart in Haarlem. Zij kwam met haar auto in botsing met een busje... en door de klap raakte de automobiliste gewond aan haar hoofd. Zij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. gaan we naar de agenda, Ruud. De agenda! Vrijdag 3 juni om 20.30 uur treden de Dutch Eagles op in Openluchttheater Caprera... aan de Hoge Duin en Daalseweg in Bloemendaal. Zij vieren dit seizoen 10 jaar onder rood... en zijn uitgegroeid tot de ultieme vertolkers van het oeuvre en de sound van de Eagles. Kaartjes kosten 25,75 per persoon en zijn te bestellen via www.ticketmaster.nl. Vrijdag 3 juni vanaf 7 uur s avonds is er een meet and greet met Max Verstappen aan het Raadhuisplein in Zandvoort. En misschien neemt hij zijn bolide ook mee. De band Buckwheat uit Amsterdam komt optreden. Deze zeskoppige band speelt al 25 jaar Power Soul met covers uit de jaren 60, 70 en 80. En ook brengen ze recente werken. Zaterdag 4 en zondag 5 juni van 9 uur s ochtends tot 7 uur s avonds op het circuitpark Zandvoort. De racedagen driven by Max Verstappen. Het programma is zo samengesteld dat zowel de Formule 1-liefhebbers... als zij die een uitje willen beleven rondom het circuit zich kunnen vermaken. Zo rijdt Max in zijn Scuderio Toro Rosso Formule 1-wagen... worden er verschillende races verreden... en er staan ook andere bijzondere demonstraties op het programma. Kinderen kunnen zich vermaken op een kinderkartbaan... een springkussen of een reuzenrad. Voor wie zijn racetechniek wil verbeteren is er ook een race simulator... Er zijn verschillende DJ's en er is een optreden van Wolter Kroes en de Voice of Holland zangeres Maan. Tribunekaarten en VIP-arrangementen zijn uitverkocht, maar er zijn nog wel duinkaarten te koop voor 12,50 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 6,25 euro. Kijk voor meer informatie op www.cpz.nl. Zaterdag 4 juni komt u om 8 uur s'avonds naar Theater de Krocht in Zandvoort... voor een optreden van de popcore De Beach Popzingers. Dit jaar bestaan ze 12,5 jaar en dat moet gevierd worden. Ze treden op met een band en dansers van dansschool Connie Lodewijks... gaan een speciaal arrangement uitvoeren. Kaartjes kosten inclusief een pauzedrankje 8,50 euro per persoon... en zijn te koop bij Bruna Zandvoort of aan de deur van Theater de Krocht op de avond zelf.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 De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Er waait een noordenwind en daarom zal de temperatuur aan zee wat lager zijn. De komende nacht zijn er buien met kans op onweer en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen is het opnieuw zonnig, maar er zijn ook buien met onweer mogelijk. De noordenwind is matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 21. Aan zee wordt het dan ook iets koeler. Dit was het weerbericht.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 En dat heet Just Can't Get Enough. En dit is van de Eagles. Naar aanleiding van dat optreden van, uh, in Cabrera van de Dutch Eagles. Nou, zo klinken de echte. There are stars in the southern sky. Southward tree. van de Dutch Eagles. Maar die zingen het net zo. Dat, ik heb dat gehoord eh, vorig jaar. En eh, die zingen dat echt eh, precies hetzelfde. Binnenkort is dus in Caprera. En dit waren de Eagles met een prachtige live opname van nummer 7 Bridges Road. Prachtig. Heel mooi. This is a song that's on Hotel California. Ja, maar dat gaan we niet doen, vriend. Hoor. We, gaan niet, we gaan niet even het programma overnemen. Hè. Daar kunnen we niet aan beginnen natuurlijk. Nee, dus het is eh, eh, klaar nu, hè? Het is nu klaar gewoon. We gaan nu naar de volgende. Ja, we gaan nu naar de volgende. Hallo, ik zei, we gaan nu naar de volgende. Hm. Ja, doei! Zo. nemen ze zo'n programma over. Dat kan niet, hè? Dit is Mat de Hoepel! Een beetje onder protectie van David Bowie. En het heet All the Young Dudes. about his suicide. How he kicking in the head when he reached 25. Let's speed jive. Don't wanna stay alive when you're 25. When they're stealing clothes from Marks and Sparks And Freddy's got spots from ripping off stars from his face The funky little television man is crazy, singing wet juvenile delinquent wrecks. Like, man, I need a TV when I've got T-Rex. Hey, mister, you guessed. I'm kick, I kick like a mule. It's a real mean team, but we can love. Oh, we got love. Brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off, and his revolution stopped. What a drag! Too many snaps. Drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Got in my head, just in my head. dat vind ik nou gemeen, hè? Draaien ze hem terug, denk je, is hij afgelopen, gaan ze weer opnieuw. Eh, zetten ze hem weer harder. Nee, ik niet, hoor. Nee, want als ik het doe, klinkt het zo. Eh, de Hoepel was dit. Eh, en ik uh, bedenk ze het ergste van dat Bowie zelf ook meezingt hoor. Ja, denk het wel. Al de young heet het nummer. En er is ook een uitvoering bekend van Bowie zelf natuurlijk. Zometeen de vinyljaren. En u weet het, we gaan het hele programma ophangen aan eh, de Golden Earrings en de Golden Earring. Maar, en natuurlijk wat nieuws uit de, uit de vinyl 50. Dat natuurlijk wel. Oh, dit is leuk. Kom op met dit weer. Een beetje windsurf. Every day when our homework's done. go to the beach and gonna have some fun. The ocean's blue. Dat de windsurfers. En eh, dat nummer, dat heet eh, Windsurfing. Nou, daar is het wel weer voor, denk ik. Dit nummer heet... Eh, Call It Love. En dat is van Poco. En dat is lekker. such dat nummer dat heette Call It Love. Zo daarheen natuurlijk de vinyljaren. En eh, ja, ik heb het al een paar keer gezegd. het wordt eh, een Golden uitzending vandaag. Met het fantastische nieuwe op vinyl uitgebrachte album. de eh, Golden 50th Anniversary Album. Dus dat doen we straks na tweeën. En dit programma draai ik nog één plaat. En dan gaan we het afsluiten kan Ingrid, oh, kan Ingrid ook eindelijk naar huis. Ik denk ook van... Uh, een Lastige kerel. Ja, precies. Wat zegt u? Word ik, word ik eens betiteld? Oh. Oh. Wacht even. Dan, nou, eh, word ik ineens betiteld als een lastige kerel? Een lastige kerel. Oké, okay. nou, dan ga ik maar So I've been told Every street is paved gold And it's just across the borderline. Dat this Rycooder. And when it's time to take your turn, here's a lesson you must learn. You could lose more than you ever hope to find. promised land. Every dream slips through your hand, then you'll know it's too late to change your mind. Cause you paid the price to come this far, just to wind up where you are, and you're still just across the borderline. Up and down the Rio Grande, a thousand a secret no one can define. The river flows on like a breath in between our life and death. Tell me who the next to cross the borderline. And when you promised land. Every dream slips through your hand, then you'll know it's too late to change your mind. Cause you paid the price to come this far, just to wind up. across the borderline. Ja, dat was eh, Across the Borderline. En dat was een liedje van uh, Ry Cooder. Man die we natuurlijk wel kennen van al dat eh, heerlijke Tex-Mex gebeuren en zo. Met Flaco Jiménez, die deed hier ook mee trouwens. Ja, ja en als u die muziekje hoort, dan weet u het, hè. Dan is weer klaar. hebben we het weer gehad. En het was weer lekker. was weer leuk. En uh, prijswinnaars natuurlijk eh, van harte geluk gewenst. En uh, eh, maken wat leuks van. En Ingrid ook weer bedankt hè. Graag gedaan Ruud. Tot volgende week. tot volgende week maar weer hè. Gaan we het weer doen. Hebben we weer een leuke actie volgende week? Ja, natuurlijk. Oké, nou. terug naar het dorp. Goed zo, ja. gezellig. Altijd gezellig. Nou, allemaal wel eh, succes bij het eh, weekend met Max Verstappen. Ik kan er zelf niet bij staan, maar ik heb andere afspraken het weekend. Maar eh, kan natuurlijk. Maar in ieder geval allemaal veel plezier, hè. En ik, voor mensen die buiten Zandvoort luisteren er naartoe willen... pak de trein en ga niet met de auto, want je komt er echt niet in, hoor. Want ik denk dat het het hele weekend helemaal vast staat voor ons ja, Zandvoort.